Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Deze keer op een pluimveebedrijf met 43.000 kippen in het Zuid-Hollandse Ter Aar. Het bedrijf wordt geruimd, meldt staatssecretaris Dijksma. Ze heeft voor drie dagen een landelijk vervoersverbod ingesteld... net als na de uitbraak afgelopen weekend in Hekendorp. Ook is er weer een ophok- en afschermplicht voor hobbydieren. Het gaat bij de besmetting in Ter Aar om een H5-variant van de vogelgriep. Nog niet duidelijk is of het net als in Hekendorp de voor dieren zeer besmettelijke H5N8-variant is. Dat is volgens Dijksma pas op zijn vroegst morgen aan het einde van de dag bekend. Een landelijke politieactie om openstaande boetes aan de deur te innen heeft al enkele tonnen opgeleverd. Vandaag maakte de Amsterdamse politie bekend dat mensen vorige week voor ruim 120.000 euro aan boetes hebben betaald. Eerder kwamen de eenheden Den Haag en Oost-Nederland met soortgelijke cijfers. Amsterdamse agenten zijn vorige week op zo'n duizend adressen langs geweest. 141 mensen zijn aangehouden voor onder meer inbraken, overvallen en straatroven. Kosovo heeft na vijf maanden onderhandelen een nieuwe regering. De PDK van zittend premier Taci was de grootste geworden bij de verkiezingen. Maar de partij ligt zwaar onder vuur door een rapport dat leidende figuren beschuldigt van oorlogsmisdaden. Tijdens de oorlog waarbij Kosovo zich afscheidde van Servië in 1999. De andere grote partij in Kosovo, de LDK, heeft nu een compromis met de PDK gesloten waarbij Taci het veld ruimt. De partijen gaan samen regeren, Partijleider Isa Mustafa van de LDK wordt premier. Het weer overwegend bewolkt, maar ook hier en daar zon. Het is 8 tot 10 graden. Komende nacht op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen eerst geregeld zon, geleidelijk vanuit het zuiden meer bewolking... en kansen op wat regen bij 6 tot 9 graden. In het weekend is het een stuk zachter met 10 tot 15 graden.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 Helaas voor u is voor het tweede uur Bart van der Meer verhinderd. U zult het dus met mij, Hans Wassenaar, moeten doen. Maar Bart heeft wel een playlist gemaakt, dus de kwaliteit is gewaarborgd. En we starten vandaag het tweede uur met weer anders. De Beatles, Babies in Black van het album Beatles for Sale uit 1964. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Gevolgd door ABBA met Super Trooper. Het nummer had eerst de titel Blinka Lilla Starma. Het Zweeds is voor Twinkel Twinkel Kleine Ster. Dat is een titel Supertrooper dat refereert aan een gigantische spotlight... die gebruikt wordt bij de concerten in het stadion. Oh, in black. when I'm feeling blue, tell me Mout McNeil. Een zangduo dat bestond uit Willem Duin, ook wel bekend als Big Mouth... en Maggie McNeil, Sjoukje van Spijker. Ze traden en McNeil scoorde in Nederland 7 top 10 hits... waaronder twee nummer 1 hits, How Do You Do en Helloa. We volgen daarna met Be My Day, een single van de Cats uit 1974... en aan de stroom van de hits kwam voor de Cats ook dat jaar geen einde. You could make me cry. I only know it's long ago you said I love you too. But I got one solution left. We're gonna start anew. How do you do? hmm I thought why not? Na na na na, just me then we can na na na na just like before. And you will say na na na na, please give me more. And you will think na na na na, hey that's what I'm living just like before. And you will say, na na na na, please give me more. And you will think, na na na na, hey, that's what I'm living for. please give me more and you make a lady. Please let me stay here in your warm brown arms till I melt away.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 sail on home. Sing a la la. sail on home, sing a la la la. Frank Ifield is een Engels geboren easy listening en country zanger. Hij behaalde veel succes in de vroege jaren van 1960. Met name in de UK Single Charge. Waar hij het vier nummers, één hits had in 1962 en 1963. Waaronder Wayward Wind, de nummer 1 in Engeland, die we straks gaan horen. Dan hebben we ook nog, en daarna volgen we met Do Not Treat Me Like a Child. is een, uit 1961 een debuutsingle van de toen nog 14-jarige Hello Shapiro. Een lied werd opgenomen in de Abbey Road Studio, wel bekend van de Beatles... met een negenkoppige band onder leiding van Martin Slavin. Oh, the wayward wind is a restless wind restless wind that yearns to wander I guess the sound of the outward bound made me a slave to my wandering ways. On the wayward wind is a restless wind, a restless wind Settle down. She's now alone with a broken heart. And the wayward wind is a restless wind. A restless wind Johnny Rodriguez is een Kaapverdische zanger. Hij is vooral bekend onder de nummer 1 hit Hey Malieu. You. En die gaan we straks horen. Daarna volgen we met Green Green Grass of Home. Tom Jones in 1966 opgenomen. Toen werd het een wereldwijd nummer 1 hit. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. sustenta is een eh, klein foutje van de techniek.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 Return to Sender is een hit uit 1962. Enkel opgenomen door de Amerikaanse zanger Elvis Presley. En gepubliceerd door Elvis Presley Music. Daarna volgen we met Lipstick on Your Collar. En dat was in 1959 een hitzinger van Connie Francis.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 This time I'm gonna take it myself and put it right. No such soul. Return the sender. Return the sender. Return sender. Goedemiddag. Andy Williams had een eigen theater, de Moon River Theater in Brandon in de staat Missouri. Andy Williams vergaarde gedurende zijn zangcarrière 18 gouden platen en drie platinaplaten, niet mis dus. Can Take My Eyes of You zullen we straks horen. En Oh Boy, gecoverd door de Britse rock glamgroep Mut. Het bereikte nummer 1 voor twee weken in de UK single, single charge in mei 1975. Het was de, de, de band's derde en laatste Britse nummer 1 hit. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off Middle of the Road is een Schotse popgroep... die in de succes in de jaren 1970. We gaan straks horen... Cheer, cheer, cheer, cheep, cheep... meer dan 10 miljoen verkocht. Rock the Trolls is een rockachtige Engelstalige hit van BZN. De singles werden in 1980 uitgebracht... als opvolger van Dam en Rocking the Trolls. Het nummer ademt Schotse sferen uit... en gaat over een Schotse zeeman die waarschuwt... dat de trollen eens wraak zullen komen nemen op de mensheid. En dat is natuurlijk niet zo best. she said because geschreven door Randy Goodrum. Die is beschrijft als zijnde een onomwaardelijke, onverdiende liefde. Het was een nummer 1 van de Verenigde Staten in 1978 voor de Canadese zangeres Anne Murray. David D, Dozy, Bricky, Mick en Titch waren een Britse popgroep uit de jaren 1960. Twee van hun singles release verkocht meer dan een miljoen exemplaren per stuk. En waar ze nummer 1 bereikte in de Verenigde Koninkrijk met de tweede single van The Legend of Xanadu. Maar Bart heeft Bandit gekozen om te draaien uit 1966 en een nummer 2 hit in Engeland. I cried a tear You wiped it dry I was confused cleared my mind. I sold my soul. You bought it back for me and held upon a pillow. life just a little more without you, baby. I'm so insecure that you. het lijntje is helaas op. Dus ik mag van mezelf nog één ding toevoegen. En dat wel Bohemian Rhapsody van Queen. Ik vind het een geweldige plaat. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy.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 Eén troost, volgende week is Bart van der Meer gewoon weer van de partij. Mijn naam is Hans Wassenaar en de muziekkeuze was van Bart van der Meer. Ik zie u graag weer terug bij mijn programma Muziek Boulevard Live in de volgende twee uren.